Stef Banstra met het NWS Journaal. De verdachte van de steekpartij in Hamburg moet vandaag voor de rechter verschijnen. Het gaat om een Duitse vrouw van 39. Bij de steekpartij raakten 18 mensen gewond, zegt de politie in de Duitse stad. Volgens verschillende media zijn vier van hen in levensgevaar. De steekpartij was gisteravond op het station in de stad. De politie hield al snel de vrouw als verdachte aan. de politie gaat ervan uit dat ze alleen handelde en dat de aanval niet politiek gemotiveerd was. Supporters van Telstar en FC Den Bosch zijn gisteravond direct na de wedstrijd met elkaar op de vuist gegaan. Uitzinnige Telstar-supporters bestormden het veld na de winst van de club. Kort daarna klommen ook supporters van Den Bosch over de hekken en liep het uit de hand. Meerdere mensen raakten gewond. De ME moest ingrijpen om de orde te herstellen. Telstar won de wedstrijd in eigen huis met 2-1... en is daardoor weer een stap dichter bij promotie naar de eredivisie. Zo'n 10.000 kaarten voor een feest op de Amsterdamse ringweg A10 worden ongeldig verklaard. Het gaat om tickets van mensen die meer dan het toegestane aantal kaarten hebben gereserveerd, zegt burgemeester Halsema. De kaartverkoop ging woensdag van start. Meer dan een miljoen mensen wilden een ticket bemachtigen. De kaarten worden opnieuw beschikbaar gesteld. Het feest op de A10 is op 21 juni ter ere van het 750-jarige bestaan van Amsterdam. Een hoogzwangere Amerikaanse televisiepresentatrice is drie uur lang blijven doorgaan met de uitzending... terwijl haar bevalling al begonnen was. De presentatrice kreeg plots weeën tijdens haar ochtendnieuwsprogramma... bij een lokale omroep in de stad Albany. Ondanks dat ook haar vliezen braken, bleef ze in de studio. Haar collega grapte dat ze letterlijk brekend nieuws hadden. Meteen na het einde van het programma ging de presentatrice naar het ziekenhuis. Een dag later maakte ze bekend dat ze was bevallen. Het weer, brede opklaringen. Vannacht is het 3 tot 8 graden.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 Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. What I got is what you need. Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. Are you looking for some love, L-O-V-E.